van Kam het Journaal. In het zuiden van Duitsland bedrijven het pension voor een bedrijfsuitje toen de brand brak. Zeven mensen raakten gewond, van wie er vijf slecht aan toe zijn. De gewonden werden met helikopters naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het vuur was pas aan het begin van de middag onder controle. Verkeersminister Schultz zal er alles aan doen om de plannen voor rekeningrijden in België tegen te gaan. Ze heeft haar Vlaamse collega laten weten dat Nederland geen voorstander is. België wil per 1 april volgend jaar een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. Schultz vindt dat het plan indruist tegen het principe van vrij verkeer van personen en goederen in Europa. De Europese Commissie gaat eerst het tolplan van Duitsland nog beoordelen en daarna wordt het Belgische plan nader bekeken. Ondertussen gaan de gesprekken tussen België en Nederland gewoon door. Alle dansvoorstellingen die gepland stonden op de Algemene Begraafplaats in Alkmaar zijn afgelast. De politie kan de veiligheid van dansers, publiek en medewerkers niet garanderen. Gisteravond kon de eerste voorstelling ook al niet doorgaan. Dansers werden bedreigd en spullen werden vernield. Dat gebeurde na een kort geding van een man wiens vrouw op de begraafplaats ligt. Zijn zaak kreeg aandacht in de media waarna de weerstand tegen de dansvoorstelling toenam. De drie resterende voorstellingen gaan nu niet door. Het dansgezelschap zegt het heel erg te vinden om te moeten wijken voor geweld en bedreiging. Max Verstappen heeft zich vanmiddag als tiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Monaco. Voor Verstappen is het de derde keer in zes races dat hij in de kwalificatie de top 10 haalde. Eerder werd hij zesde in Maleisië en in Spanje. Lewis Hamilton vertrekt in Monaco van pole position. Het weer, de bewolking en de lichte regen zijn naar het zuidoosten weggetrokken. Vanuit het noorden breekt vaker de zon door. Het wordt 13 graden op de Wadden en 19 graden in Zuid-Limburg.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 Astral debris, solar radiation. Amounts to a 10,000 mile. 10,000 mile wide electrical storm. Electrical disturbances are already being reported. Electrical disturbances will be catastrophic. Catastrophic. Can't see anything. Do not get out of the car. this is a broadcast system. This is not a test. Repeat. This is not a test. Citizens are take the following steps. Don't get out of the car. Stay alert to news media. Oh, don't get out of the car. Don't. Oh, yeah evacuation is impossible.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 En eh, dat allemaal hier bij ZFM. Entertainer voor jou. Goedemiddag als u net inschakelt. Mijn naam is Fred Heij. En wij draaien de mooiste muziek voor eh, vandaag. En de rest van de dag natuurlijk ook. Maar eh, ja, nu gaan we gewoon verder met de Roy Donders.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 Kenny B en Parijs. hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, Mademoiselle Marcel tu es très belle. En, en zij zegt, je suis néerlandaise, oh. Je parle un petit peu français en ik zeg...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 106.9 ZFN Found my thrill Vet Domino en Blueberry Hill. En hiervoor hoorde u natuurlijk Ten Sharp met A You. We gaan verder met een plaatje, ja, ook een hele een mooie gouden ouwe van Boney M. En I See A Boat On The River. hele heerlijke muziek eh, van destijds. En eh, ja, ik zeg het, je krijgt gewoon het strandgevoel hierbij. ZFM is dit en eh, entertainment for you. En mijn naam is Fred Heij. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u met de allermooiste muziek. We gaan verder met een plaatje van Shakira en Whatever, Whatever. Als u net inschakelt, ZFM, luistert u naar. En eh, dat allemaal op die 106.9 MHz en op de kabel 104.5. We gaan een plaatje draaien van Het Goede Doel.